Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De GGD hoeft geen schadevergoeding te betalen aan 6,5 miljoen mensen... die in een databank stonden voor coronatests. Hun gegevens zijn mogelijk gestolen door hackers en in verkeerde handen terechtgekomen. En daarom had een stichting een massaclaim ingediend. Maar die is afgewezen door de rechter. Die zegt dat het van al die miljoenen mensen die zich lieten testen... niet bewezen is dat hun info ook echt op straat is komen te liggen. En alleen de angst dat dat is gebeurd is niet genoeg voor een schadevergoeding. Er is weinig meer over van het pand dat bij het station van Groningen in brand staat. De brand brak vanochtend uit, waardoor het treinverkeer rondom Groningen is stilgelegd. Vervelend, maar ik hoop dat alles daar oké is. Eh, we moeten naar Ede-Wageningen. Eh, waarschijnlijk een treintje later nu. We wilden <laughs> naar het hoofdstation in Groningen, maar dat lukt helemaal niet. Dus we moeten met de bus. Voor zover bekend is er bij die brand niemand gewond geraakt. Modewinkels Dior en Armani worden verdacht van medeplichtigheid aan uitbuiting. Dat zegt de Italiaanse toezichthouder die invallen deed bij hoofdkantoren. Hun leveranciers zouden werknemers veel te weinig betalen en ook te lang laten werken. En ook zouden de werkomstandigheden onveilig en ongezond zijn. De modehuizen noemen zelf hun productie excellent, maar volgens de Italiaanse autoriteit klopt daar dus niks van. En het zal waarschijnlijk niet zo heel gezellig worden binnenkort in de kleedkamer van Chelsea. Speler Enzo Fernandez zong een racistisch lied nadat hij afgelopen zondag de Copa America won met zijn land Argentinië. In het lied worden Franse spelers met Afrikaanse roots bespot. De Franse Chelsea-teamgenoot van Fernandes, Wesley Fofana, noemt het op X ongeremd racisme en heeft hem ontvolgd. Net als een paar andere spelers van die Engelse club. En Chelsea overweegt nu maatregelen te nemen tegen de Argentijn.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 Do I have it in me? Ja, dit was Abba. I still have faith in you. Ik hoop dat jij ook nog een beetje vertrouwen in je. hebt. Jawel, <laughs> Als je maar die knop indrukt als we klaar Ja, dat druk je gelijk in. <laughs> nou, ik heb nog wel een, eh, een berichtje over het dorp. De ruilwinkel bestaat nu negen jaar... en in verband met deze mijlpaal zijn er weer flink wat donaties uitgegaan. De nieuwe Zandvoortse Filmclub heeft een mooi bedrag gekregen... omdat het een prachtig doel is voor jong en oud in ons dorp. Ook de Hospes Haarlem, Alzheimer het kon, uh, Kankerfonds, Kankerfonds Wilhelminafonds, Hulphond, Oogfonds, Maaglever en Darmstichting, Dierenlot en Foundation van der Weide hebben een donatie ontvangen. Al deze doelen zijn uitgezocht door de 13 vrijwilligers van het team Ruilwinkel. Knap, hè? Mooi, hè? Ja, dat is ja. heel goed. Ja. Goed, we gaan weer door hè, met een oudje. Een lekker oudje. Hier komt hij. Come broken dreams was war gone. Can I survive frustration that's slipping through since you're gone? I'm living on expectation. Your voice, it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind. While I filters through my tears, and the shadow makes it clear. Precious time was spent, and I, I'm left on my own. But the wind still cries out loud. Broken dreams are just a cloud. mindedly Ja, dit waren de Kais Dolls met Broken Dreams. En dan gaan we nu eventjes wat vrolijker draaien. De nummer 1 hit van Yves Berendsen... die twee keer de Ziggo gaat vullen volgend jaar. Zet hem maar aan. Even terug in de tijd. Terug in de tijd. Ja. Elke dag samen, de tijd die vloog we droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. help ik het milieu door anders te oh, eten. Oh, nee, ben niet kwalijk. Nee. <laughs> ja, er zit een radio erin, dat kan ik ook niet doen.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 <laughs> ja, nou, eh, daar zou ik nog maar wat meedelen, hè. We hebben vrijdag weer een Ibiza-markt op de boulevard van Zandvoort. Een hippe markt met Ibiza-stijl marktkramen. Dat is dan op vrijdag. Dat is op vrijdag. Ja, en dan had ik nog een bericht. Jess in Zandvoort komt komend seizoen, seizoen tijdelijk vanaf de locatie De Brink op Nieuw Unicum. Zoals bekend is Theater de Krocht het komende jaar niet in gebruik... omdat het gebouw flink verbouwd wordt. De vaste gebruikers, waaronder de Stichting Jazz in Zandvoort... met haar maandelijkse concerten, moesten op zoek naar een andere tijdelijke locatie. Jazz in Zandvoort heeft die gevonden bij een unicum. Vanaf september worden daar tien maanden lang jazzconcerten gehouden in de Brink... de centrale hal van het complex. En het eerste concert is 8 september en dat is Laura Vici. Oh, dat is niet mis? Nee, dat is een hele mooie. Nee, dat is een hele mooie. Goed, we gaan door met Hey Brother, Afici. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water. sweet but blood is thicker. falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister. heb je vroeger de, de, de film Grease wel eens gezien? Jazeker. ja, we hebben hem thuis wel een paar keer gezien, denk ik. <laughs> ja. Nou, dan kan je deze waarschijnlijk ook wel. ja, dat was vroeger echt een klassieker was dat. Jazeker. Hè, dat was zeker. Daar, gingen we altijd naar kijken. Dat was een hele gezellige film altijd. Ja, ik denk dat het ook kwam door Saturday Night Fever.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 kom je ook eten? Ehm, bij jou? Nou, elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Oh. Een, een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RIBW... een nieuw unicum, een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7. De kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten 8,50 euro. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot de woensdag of de vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt, telefoon 5740330, 5740330. Afzeggen kan tot maandag en dinsdag en donderdagavond 10 en eh, ochtend 10 uur de ochtend. <laughs> en het wordt heerlijk gekookt, want vriendin van me kookt dan altijd. Ben je er wel eens geweest? Ja, nou de maaltijd zelf niet, maar op dinsdagmiddag... Ja. Eh, vanaf 12 uur is er eh, iedere dinsdagmiddag soep. Oh. En daar kan je, als je wat kan bijdragen, mag het in het potje. Oh, wat leuk. En eh, gisteren hadden we paprika soep. Ja, en het is gezellig waarschijnlijk. Ja, het, is druk altijd. Nou, er zitten wel een man of twintig. Oh, ja. dat is gezellig. Heel gezellig. Ja, voor iedereen gezellig. je kan s'morgens weer een heerlijk kopje koffie komen drinken. Ja. Pluspunt. En je kan eh, dan vanaf 12 uur is er eh, gratis soep. Nou, hartstikke leuk. Misschien doe ik het wel een, keer. Met een stokbroodje wat dan eh, een beetje belegd is. Een plakjes brood. Lekker hoor. Ja, ja. nou goed. Zo, goed, goed, goed iets, iets hè, om dat te doen. Ja, dus voor mensen, vooral als een beetje alleen thuis zitten... is dat gewoon hartstikke makkelijk. En ook als je geen zin hebt om wat te koken. Dat je niet zo lekker bent. Ja, dan ga je even daar zitten. Hou je van hete chocola? Nee. Nee? Helemaal niet. Nou, we gaan wel daarna Hot oh, luisteren. Hot chocolate vind ik wel mooi. Hot chocolate van Emma. <laughs> ja, oh, nee, Emma. Ja. Emma was a star in everyone's eyes. And when she said she'd be a movie queen, nobody laughed. A face like an angel, she could be anything. Emily, Emma, Emily, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily gonna make you the biggest star this world has ever seen. At 17, we were wed. I'd work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emily come alive. It was Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high that silver screen. Emily, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. But I just can't keep on living on dreams no more I tried so very hard not to leave you alone I just can't keep on trying no more hadden het er net over dat er een hoop gedaan wordt voor oudere mensen, vooral hier in Zandvoort. En jij vertelde dat er altijd wat was op woensdagmorgen. Ja, op woensdagochtend is er het formulieren spreekuur in Pluspunt. Ja. Als, er een, eh, als je moeite hebt met eh, iets met belasting te regelen. Niet de belastingaangifte, maar gewoon eh, een wijziging bijvoorbeeld voor je toeslagen, voor je inkomen moet wijzigen. Of een aanvraag voor een, een tegemoetkoming bij de gemeente van de armoederegelingen. Dus mensen met een lager inkomen. Daar zijn eh, vrijwilligers en die helpen dan met het aanvragen, digitaal of eh, op, eh, op papier. Dat is heel mooi werk, denk ik. Ja, dat is hartstikke leuk. En het is kosteloos? Ja, het is gewoon kosteloos. Je kan gewoon binnenlopen en daar zitten dan de vrijwilligers. En dat is woensdag. Maar is het ook op maandag of niet? nou, in de bibliotheek, in de, in de blauwe tram, in de bibliotheek. Ja. Daar is het normaal op maandag, maar met de vakantie niet. Ach ja, de bibliotheek heeft een andere regeling qua openingstijden. Ja, die is op maandag dicht bij tijdens de vakantie. dus dan gaat dat niet door. Ja. Maar je kunt op woensdag altijd terecht bij het pluspunt. Nou, dat is hartstikke tussen, eh, Tussen eh, half tien en eh, twaalf. Nou, dat is hartstikke aardig dat ze dat voor mensen doen. Ja. I Know What Love Is van Foreigner. Daar gaan we naar luisteren. take a little time think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm old. instrumentaal van de week. Bernard Stanley Eckerwilk was een Engelse klarinetist in de Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren een sikje, een bolhoed, gestreepte vest en zijn volle, vibraatrijke, lager register klarinet. Hij was ook bekend onder zijn artiestennaam Mr. Elkebulk. Hier is Mr. Elkebulk met Stranger of the Shore. Ah, dit heet een rustpuntje tussendoor. <laughs> nou, daar kan ik dan mooi op aansluiten. Ja, toch? Ja, als je vrijdag nog iets wilt doen en het weer is niet al te best... dan kan je naar de bibliotheek in Zandvoort. En daar is dan Latijns-Amerikaanse poëzie. Samen met een bijzondere reisgenoot vervolgen we onze leestocht... door de Latijns-Amerikaanse dichterswereld. Net als de vorige keer krijgt u de originele gedichten in het Spaans... naast de eveneens originele vertaling in het Nederlands van onze reisgenoot. De kosten zijn 3 euro en aanmelden kan via de balie met telefoonnummer 023 5740330. Vrijdag van 2 tot half 4 in de bibliotheek in het centrum bij de Blauwe Tram. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik heb een leuk liedje gevonden voor jou. Oh. Ja, George Michael. Carlos Whisper. Carlos Whisper. music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Nightshift Night Shift van de Commodores. Ja. In ja? is altijd wat te doen, hè? Ja, altijd. In de zomer, ja. Dan ga ik me eventjes eh, wat uh, marktjes eh, voorlezen, wat braderieën. Zaterdag 20 juli van 10 tot 4 op het Badhuisplein. Een braderie, een cadeaumarkt bij het casino. Een bescheiden markt met onder andere veel cadeauartikelen... sieraden, kleding en kleine woonaccessoires. En dan op maandag 22 juli is er ook een eh, cadeaumarkt. En die is dan eh, bij de Jacques eh, Passage en de Jacques van Heemskerkstraat. Dus als je de trap op gaat vanaf het station, dan richting het strand. Ja. Daar is dan ook een kleine braderie. Oh, nou, wat gezellig. Ja. Dus er is, nou, hopen dat ze niet wegwaaien. In de, in de, <laughs> ja, in de zomerperiode is dat hartstikke leuk voor, voor de toeristen natuurlijk.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 weer. Ehm, vergeet niet, eh, om, eh, tussen kwart over drie en half vier... wordt op Schiphol het vliegverkeer stilgelegd... voor de herdenking voor de vliegramp van MH17... die vandaag precies tien jaar geleden is gebeurd. Ja, het zou je maar gebeuren, hè? Ja, de vlag op het raadhuis hangt ook Ja, dus, eh, Ben je wel eens geweest trouwens bij de, daar, bij de MH17? Nee. Ja, het is heel, heel indrukwekkend. Wij zijn er wel geweest. Het is echt heel indrukwekkend. Tijd om een keer naartoe te gaan. Ja, je moet een keer, maar dan moet je niet in deze tijd, want nu is alles afgesloten daar. Ja. Goed. We gaan eindigen. Het zit erop voor deze week. Ja. Graag tot volgende week, want ik vond het erg gezellig.